Annette met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden waarschuwt Irak en Syrië voor meer aanvallen. Biden zei dat wie een Amerikaan wat aandoet een reactie kan verwachten. Het land is een paar uur geleden begonnen met bombardementen op Irak en Syrië. De aanvallen zijn een vergelding voor een droneaanval op een Amerikaanse basis... afgelopen weekend in Jordanië. Die zou zijn uitgevoerd door pro-Iraanse strijdgroepen. Daarbij kwamen drie Amerikaanse militairen om het leven. In Poeldijk onder Den Haag zijn brandweerlieden bekogeld en belaagd tijdens het blussen. Ze waren bezig bij een loods waar een grote brand woedde, waar veel mensen op afkwamen. De ME moest eraan te pas komen de baldadige omstanders weg te krijgen. De brandweer werd belemmerd in het werk, zegt de politie. Het vuur in de loods is inmiddels onder controle. Van die loods is weinig meer over. Door de brand kwam veel rook vrij die ook over Den Haag trok. Vanwege die rookontwikkeling werd een NL-alert verstuurd. Medewerkers van de Antonius ziekenhuizen in Sneek en Emmeloord... die kampen met long-covid worden gratis behandeld. Ze krijgen in het eigen ziekenhuis een kostbare zuurstoftherapie. Die behandeling kost ongeveer 8000 euro. De directie hoopt dat medewerkers daardoor sneller weer kunnen, kunnen terugkeren naar het werk. De behandeling wordt al langer gebruikt voor de behandeling van long-covid... maar de werking is nog onvoldoende bewezen voor zorgverzekeringen... die het daarom niet vergoedt. Er is gevoetbald. Almere City heeft gevonden van Excelsior. Het werd 2-1. De Flevolanders gaan daardoor de Rotterdammers voorbij op de ranglijst. Almere City staat nu als 11e, Excelsior op 13.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 And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her and she needs you. And you need her. And she needs you.